Jobboot met het NOS Journaal. De dader van de aanslag in een trein in Zwitserland had geen terroristisch motief. Een woordvoerder van de politie zegt dat een crime passionnel niet wordt uitgesloten. De 27-jarige Zwitser heeft met zijn daad zes passagiers ernstig verwond. Ze liepen brand- en steekwonden op. Onder de slachtoffers is een kind van zes. De dader gooide een brandbare vloeistof in de trein, waarna hij met een mes op de passagiers instak. Hij raakte zelf ook gewond. Het incident vond plaats vlakbij het station van St. Gallen in het oosten van Zwitserland. Er zaten tientallen mensen in de trein. Op een voormalig schietterrein van Defensie op Terschelling is door getijden en wind veel munitie bloot komen te liggen. Dat meldt de politie. Het voormalige oefenterrein ligt in een natuurgebied aan de westkant van het eiland, waar ook wandelaars komen. De munitie veroorzaakt op zich geen direct gevaar. De politie houdt wel extra toezicht. Het terrein is lastig af te zetten en te bewaken. De explosieve opruimingsdienst zal alle munitie komende week opruimen. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Steinmeier zegt dat er mogelijk een luchtbrug naar de Syrische stad Aleppo moet komen. Steinmeier is in gesprek met de Verenigde Naties, de VS en Rusland over hulp voor de bevolking van Oost-Aleppo. Dat stadsdeel is in handen van de rebellen. Naar schatting zitten er zo'n 250.000 mensen vast. Er zijn grote tekorten aan water en voedsel en er is geen elektriciteit. Er zijn berichten dat mensen er gras eten om te overleven. Excelsior heeft ook zijn tweede wedstrijd van het seizoen in winst omgezet. Tegen FC Groningen werd het 2-0. In de eredivisie worden vanavond nog drie wedstrijden gespeeld. Ajax Rode JC, Vitesse ADO Den Haag en Peksvolle tegen Sparta. Het weer overwegend bewolkt, alleen in het noorden kans op wat motregen. Vannacht koelt het af tot zo'n 11 graden. Morgen in de ochtend op veel plaatsen bewolkt. Later op de dag ook zonnige periode. Alleen in het binnenland kans op een enkele bui.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 Met straks in het tweede uurtje de Global House Files met DJ Mousehop. En straks in het derde uurtje om 11 uur Gaan we naar de clubs in Italië. Dat doen we DJ Cavaschelli. Dus ik zou zeggen, een goede reden om te blijven luisteren bij ZFM Zandvoort in de Nightwalk. Als opening horen we trouwens Cryder en Eddie Thonak met The Chant. En nu hoor je Alice Adventure featuring Alexandra Laus met A Perfect Day. Da, da, da, da da da da night. It's a perfect day. A perfect night. It's a perfect day. A perfect night. Take my hand just for this flight. It's a perfect day. A perfect night. Let's go far to the other side. It's a perfect day a perfect night. Take my hand just for this ride. It's a perfect day, a perfect night. Let's go far to the other side. Fly a perfect day, a perfect night. Take my hand just for this ride. It's a perfect day, a perfect night. Let's go far to the other side. Fly with me. Like a butterfly. Like a butterfly. It's a perfect day. Da da da da da da da da Da da da da da da da da da da da da Yeah, yeah, yeah. It's a perfect day.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 Ze wouden veel van mijn geld hebben. Maar mijn nieuwe is Joods en mijn advocaat ook. Want mijn manager wou dat zelf hebben. Ik moet even op vakantie, ouwe. We zitten veel te vaak aan de drugs. Ik moet even op vakantie, hoor. Ik zie hem veel te vaak met je zus. Ik moet even op vakantie, ouwe. We zitten veel te vaak aan de drugs. Ik moet even op vakantie, hoor. Ik moet mijn tijd voor mezelf hebben. Ik gooi alles wat ik wil op Snapchat. Het maakt mijn nieuwe vriendin en mijn ex gek. Ik zie nekken breken als ik een stek trek. Ik weet precies wat je voelt als je het slecht hebt. Echt iedereen mag zien dat ik los ga. Hoe ik een jaar salaris zo opmaak. Hoe elke haat er kapot gaat. Hoe ik negen weken lang op één met Rob sta. Echt, ik heb geen tijd voor jou. Ey, ik heb mijn eigen bedrijf voor jou. Als ik met pensioen ga, wil ik zitten op een jacht en de hele fucking dag gepijpt worden. Fok alle oude rappers boven 30 jaar. Ik heb een outfit aan van 30k. Ik laat me mijn hoofd echt niet meer stressen. Ja, nee, kan je niet zien dat ik lekker ga. Ik moet even op vakantie, ouwe. We zitten veel te vaak aan de drugs. Ik moet even op vakantie, ouwe. Ik chill hem veel te vaak met je zus. Ik moet even op vakantie, ouwe. We zitten veel te vaak aan de drugs. Ik moet even op vakantie, ouwe. Hey, ik moet wat tijd voor mezelf hebben. Je vindt het raar, grappie, dat ik pillen slik. Ik vind het echt heel raar dat je billen likt. Ik neem je bitch één avond mee. Ik laat zien dat mijn leven net een motherfucking film is. Doe je kleren uit, ik wil vies doen je kleren uit de lief doen. Ik heb vieze bitches, echte vieze bitches. Ja, alleen maar vrouwen die niets doen. Ik ben je broertje niet, maar pak je zus af. En je bitch mag chillen als het drugs was. Ik denk terug aan toen ik in de bus zat. Ik ga te hard, je zou willen dat ik rust pak. Ik heb gesprekken met mijn vader en mijn advocaat. En ze zeggen, kleine, je gaat rijk worden. Ik ben tot laat aan het spuiten in een superclub. Je kan zomaar door Mike gespijpt. worden. Ik ben even op vakantie, aan. We zitten veel te vaak aan de drugs. Ik moet even op vakantie, houden. Ik chill hem veel te vaak met je zus. Ik moet even op vakantie, houden. We zitten veel te vaak aan de drugs. Ik moet even op vakantie, houden. Hey, ik moet wat tijd voor mezelf. Ik moet even op vakantie. Vakantie, vakantie, vakantie, vakantie, vakantie, vakantie, vakantie, vakantie, vakantie, vakantie, vakantie, vakantie, vakantie, I'm trying to make you mine. Put a tingle in your spine. We got a vibe, we got a way. You should ride on it. All of the places I can take you, girl, is limitless. So if you've never been, girl, I would just love to take you there. You don't have to worry about a thing. I gotta let me show you better than. Cause I may not know you. Just let me hold you. You be my soldier. Like you from the north. Make you say, uh that masterpiece. No limit, baby. Give you that black car. No limit. Just know when you roll with somebody like me, there's Baby, the cars on decline. We roll with me and we shine. Baby, we shine. Yeah, little mama, we shine. Just pick a destination. Go ahead, show me you can get like everything. Show me like any car, any house. Baby, you can get like any ring. Anything. Then I can knock it down. All through the night, all through the day, yeah. I knock and knock it out. Baby, you call the sugar ray, yeah. I may not know you. Just let me hold you. You be my soldier. Like you from the north make you say, uh, no limit. Got that masterpiece, no limit, baby. Give you that black card, no limit. Just know when you roll with somebody like me, there's no limit, baby. Make you say, uh, no limit. I see murmur, murder that, no limit, baby. Give you that ghetto D, girl, no limit. Just know when you roll Baby girl, I ain't lying. Made my homie drop a dime. Commit a crime. Jeopardize my lifeline. Just to see your vital sign. Ain't no limit, baby, we do it like Ain't no limit, baby, when you a starting. Marta outsmart the robber, robber. Build a session with Bacardi Barbies. Kerosene, kerosene. Promise spin white machine. witchy you Same ways as prima donna. Prima donna. Never limit, I'm a stunner. I'm a stunner. seen them. I'ma spend my night with them. I can put carrots all over you. Carrots all over you. Never mind me on the pop. Man, i been getting high with these fools. And she said all her friends fake, so she solo rocking. And she a real bad bad. She ain't got a Photoshop it. Uh, no limit. I see murmur murder that. No limit, baby. Get a ghetto D girl. No limit. me, there's no limit, baby. Ja, dat was muziek van Asher met No Limit. Daar is samen met Young Thang. En daarvoor horen we Lil Kleine met een eh, nieuw hitje van hem. Vakantie. Ja, het is vakantie. Misschien heb je vakantie. Misschien heb je wel iets van, ik heb helemaal geen vakantie, ik ben gewoon lekker thuis. Ik hoop op het eh, zomerse weer in Nederland. <laughs> Nou, dan moet je nog even lang wachten. Uh, ik geloof dat we vanaf maandag weer een eh, drie dagen mooi weer krijgen. Maar het is bar en boos. Ik heb nog even een beetje shownieuws voor je. Lisa Marie Presley, die is opgenomen in een afklikkliniek om van haar medicijnverslaving af te komen. Volgens de US Magazine zocht de dochter van Elvis Presley zelf steun bij het luxe Hill Treatment Center in L.A. Waarvoor verblijf en behandeling zo'n 400.000 dollar per maand moet worden neergelegd. Dan weet ik niet wat ze daar doen. Waarschijnlijk helpen ze die mensen met, eh, met goud om hun eh, voeten heen leggen of zo. Lisa Marie sprak in het verleden openlijk over haar verslavingsgevoeligheid... en een periode in haar jeugd waarin ze worstelde met drugs en, eh, en alcohol. Ze gebruikte al, zo gebruikte ze al sinds haar tiende jaren cocaïne verdovende middelen, wiet en drank... om haar te zorgen dat ze niet nuchter door het leven hoefde. Op een zeker moment vond ze steun bij de Scientology-kerk... en kikte zelf, zo vertelde de dochter van Elvis Presley... in 2013 eh, was dat deze aan eh, People. En volgens een bron eh, probeert Presley inmiddels 48... nu van een langdurige afhankelijkheid van pijnstillers af te komen... Ondanks maakte ze nog bekend na meer dan tien jaar huwelijk te gaan scheiden van haar echtgenote Michael Lockwood. Daarom hebben ze twee dochters van zeven, de tweeling Finley en Harper. En de zangeres heeft ook twee kinderen van 27 en 23 uit een eerlijk huwelijk. Nou, we zijn benieuwd hoe het allemaal afloopt, maar eh, hè? Dat, eh, die Scientology-kerk, ja, ik heb er een beetje mijn bedenking over. CFM Zandvoort, onderweg zometeen de party-update. Wat voor leuke feesten zijn er allemaal gaande. Maar nu is muziek. Hier is Mac Miller met Dang. Doet hij samen met Anderson Paak. I can't keep on losing you over complications. face all red in the face looking at you like Wait. I know I ain't a saint if it ain't too late well I can't keep on losing run away so fast but my heart like gold but it break like glass no my shit get old and I act so young baby you so cold never had no son you don't wanna grow up you the shit no fun so when I get home I'ma give you some make you feel like wanna hit that drum yeah the dick ain't free I don't get no fucks yeah it's complicated got you frustrated get home late you don't trust me baby way too drunk Ivy League school. Won't get Hall of Fame dick from a minor league dude. I just see pussy, other people need food. Only got a little time and I ain't trying to spend it. All you in about who ain't giving who attention. Tarting up the engine, need to reboot. I see pussy, other people need food. And I use every bone in my body. Keep on holding on to your trust. I know sense I made her the sense I make none. It's complicated, keeping me up late. Can't concentrate, you're always on my brain. If it's love, then why the fuck I come with pain? I just think that's some bullshit. Okay, it seemed inviting. Trust me, she's a titan. This week she like 'em, next week they fightin'. Need protection, all your dress is bulletproof. You safe with me, girl. vacations. Gone too soon. Wait, we was just hanging. I can't seem to hold on to. Dang, the people that know me best, the key that I won't forget. Too soon, I can't keep on losing. Can't keep Sultan en Shepard Future Chia met Love Me Crazy. En daarvoor horen we Mac Miller met Dang. dan voor de Nightwalk? Het is even tijd voor de party-update. Wat voor leuke feesten allemaal gaande her en der. In de clubs in Amsterdam en eh, in de regio. Nou, als eerste beginnen we altijd even met de Brainwash. In de Escape in Amsterdam begint om 11 uur. En eh, die drijft 16 euro. En voor meer informatie check even de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen Zandvoerse Raimundo. En vanavond heeft hij meegenomen Jax Axe en Mark Benjamin en Miss Bunty. Dus de place to be vanavond eh, in de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. En vandaag hadden we ook eh, een leuk feestje. Festivalterrein Slotenplas in Amsterdam. Loveland Festival. En ook hadden we natuurlijk uh, Appelsap Fresh Music Festival. was in het Park Dat is ook alweer bijna afgelopen. En natuurlijk vanavond in de Melkweg. Encore Leo's Rule. Begint rond de klok van middernacht uur tot 5 uur in de ochtend. Iedereen is 10 euro in de voorverkoop. Dus ik denk pak hem bij 12, 13 euro dat je bij de, bij de deur betaalt. Meer informatie check op de website melkweg met onder andere Mr. Wonder, Abstract, Wax Friend, DJ Prime en Show Bangers. Dat is vanavond in de Melkweg. Encore Leo Rule. En vanavond in de Panama. Een shout van de 70s, 80s en 90s party is vanavond de Disco Train. Dat reist een beetje tussen Rotterdam, Den Haag en eh, Amsterdam in. En vanavond dus wederom weer in de Panama. En vandaag hadden we in de Gaasperplas Zuid hadden we Gaasperplas Pleasure. Nou, dat is ook alweer bijna afgelopen. En vandaag hadden we ook eh, Lake Dance in Aquabest in, eh, in Best natuurlijk. Is ook alweer bijna afgelopen. Ja, de meeste feesten waren allemaal vandaag overdag, hè. En ik vergeet hem bijna, hè. Vanavond in Club R hebben we Woelig XXL. Met de eh, Dwayne Franklin, Reina Brugges, Owen Joy, Invictum, Westizo, Huxtable, Shan, Lai en Ballatine. En de hosts zijn ook de voorshow bangers. En voor meer informatie check even r.nl of bestwelwoelig.nl. Daar vind je ook een heleboel informatie over het feestje vanavond in R. En dat duurt tot vroeg in de ochtend. En natuurlijk vanavond vandaag het, eh, ja, volgens mij het, eh, het leukste feestje van het jaar. Daar kijk ik altijd het hele jaar naar uit. Dance Valley in Sparenwoude aan de kant van, uh, van Velsen Zuiden. Dat, ja, het is ook bijna afgelopen. Dus het heb ook niet van nut om daar nog van alles over te vertellen. Want ja, om 11 uur is het ook allemaal afgelopen. zie je zijn antwoord. Tot zover de party update. Ja, dit is, ik moet je heel eerlijk bekennen, het een beetje een rommeltje met alle flyers. die, ik heb ze allemaal op de mail gekregen en ik heb ze allemaal uitgeprint. Maar ik was even weer wat anders anders doen. En eh, ja, roken. Ja, dat ja. Dus eh, ja, het is allemaal uit de printer gerold. En ik heb het zomaar bij elkaar geraapt. Dus eh, ja, dan, dan mis je een paar stukjes, hè. Dus, maar ja, Dance Valley tot vanavond 11 uur was dat... nou, het is nog bezig, maar het is bijna afgelopen. Zometeen heb je nog W&W, Carnage. Surgeon komt nog zometeen. wie kan je nog meer zometeen verwachten als je heel snel bent? even snel spieken, hoor. Technisia Nou, Benny Rodriguez is afgelopen afgelopen toen ik begon. En eh, ja, Krokers draait nu ook op, eh, op Dance Valley. Tom Harding is eh, nog bezig tot 10 uur. En ook Digital Punk is nu bezig. Dat is wat hardere stijl, hè. En Negative E, Hardcore. En Freestyle is de Proper nu bezig. En ja, Freestyle Maniacs in Crazyland. ook allemaal op Dance Valley, hè. Maar ja, <laughs> het is al bijna afgelopen. Dus tegen die tijd dat jij er bent, kan ik je vertellen, is het allemaal al afgelopen. CFM's antwoord. Ik heb trouwens, ik mis een flyer ik ben al druk stiekem aan het zoeken terwijl ik tegen aan het brabbelen ben. Eh, de flyer van, eh, van, eh, van de stalker. En als je lang genoeg zoekt, dan ligt die ene voor je neus. Vanavond nou Hipsters Summer Festival in de Escape. Nee, in de stalker moet ik zeggen. In de stalker in Haarlem. Kromme elleboogstegen. Voor meer informatie check eens de website clubstalker.nl met onder andere geen idee. Dat moet je maar zien als je binnen bent in de stalker. is in ieder geval, ja, het wordt een gezellig avondje kan ik je wel vertellen. CFM is antwoord, ik lul weer veel te veel. We gaan door met muziek. Flowrider, samen met Ariane met Who Do You Love? Hold up, relax, ain't nothing going on, baby. Stop that, don't snap. You know your girlfriends are crazy. But just listen to me, though. There's nothing to see, oh. You got to be crazy. I don't want no one but you. Ah, so beautiful. I can't believe. got you here, I'll explain it. Yeah, I was out with Ashley, but she's just a friend. So why you keep chasing assumptions we making? But you acting crazy. I don't love no one but you. Blackbeat. En dat waren Manila Maniacs met Turn Up The Bass. En voor Alex Delamo met uh, Paparappa, paparappa, paparappa. Zie je, we hebben antwoord, de Nightwalk. Het is tijd voor de 10 en boven beste plaats voor de dansroep. Deze week op 10, uh, eh, met Trouble, de clubmix. Op 9, Duke Dumont met Be Here. Op 8 deze week, Lucas en Steve met Summer On You. En op 7, Golden Summer met In The City de Clapton edit. En op 6, Darius Cirosian met Gravity Check. Deze week op 5, Mark Knight met uh, Op 4, Oliver Handman met uh, Fuego. En op 3, Mark Romboy met Atlas. Op 2 deze week, Jude en Frank met La Luna. En deze week nog steeds op 1. De 10 boven beste plaats voor de dansgroep. De Bingo Players in de A-Track Fusing Phantom eh, remix met Cry, Just a Little. En die hoor je nu hier op CFM Zandvoort. De nummer 1 in de 10, boven beste plaat van de dansvloer. Paperclip met, eh, met eh, Alicia Awa met Summertime. En voor horen we Tiesto tezamen met Mike Williams. Nieuwe muziek op de met I Want You. En tot zover ook het eerste uurtje van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen. Na het nieuws en weer DJ Mauzo met zijn Global House Vibes. En straks vanaf 11 uur gaan we naar Italië. Live naar Italië met uh, eh, DJ Kelly met het beste van de clubs uit Italië.